10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De bocht op de A50 bij Roosendaal is het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland. Op de rechterbaan gebeurden vorig jaar 55 ongelukken, zegt de stichting IMN, die de cijfers bijhoudt. Volgens de stichting is de begroeiing in de middenberm een probleem en daardoor is de weg vaak glad. Op de tweede plek staat de A20 bij het Kleinpolderplein en op 3 staat de A1. Op de afslag naar de A6 werden veel mensen afgeleid door de bouw van een brug. Groningse dorp Ter Apel krijgt meer agenten en er komt weer een volwaardig politiebureau dat 24 uur per dag open is. Aanleiding is het aantal incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken. In Ter Apel zit een uitzetcentrum. Vorig jaar waren er zo'n 400 incidenten in het AZC. En dat is 10% van het totaal aantal registraties op vluchtelingencentra in Nederland. De voorverkiezingen in New Hampshire zijn bij de republikeinse presidentskandidaten gewonnen door Donald Trump en bij de democraten door Bernie Sanders. Met de meeste stemmen geteld staat Trump op 35%, gevolgd door John Kasich. Bij de democraten komt Sanders uit op 60% en Hillary Clinton op 38%. Axo Nobel zag zijn winst vorig jaar fors toenemen tot bijna een miljard euro. En dat is een stijging van bijna 80 De grootste verfproducent ter wereld verdiende het meest aan speciale lakken voor auto's, vliegtuigen en schepen. Er werden meerjaarcijfers bekend. Zo zag Heineken de winst stijgen naar bijna 2 miljard euro. De verkoop van bier steeg met ruim 6 En ook de transportsector deed het goed. Paul McCartney staat vrijwel zeker op Pinkpop. De definitieve bevestiging lijkt een formaliteit, melden Limburgse media. Het gerucht dat de voormalige Beatle naar Pinkpop zou komen gaat al langer rond. Volgens bronnen is er nu een mondelinge overeenkomst met het management van McCartney. Volgende week wordt het programma van het festival definitief bekend. Dan het weer bewolkt en wat buien, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen is er meer zon, is het bijna overal droog. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 2 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en De Rij 6 na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer open.